uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Noord-Brabant en Limburg zijn vorige week veel meer mensen overleden dan gemiddeld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ligt het aantal overledenen in de twee provincies zo'n 80% hoger dan in de eerste 10 weken van het jaar. Ook in de rest van Nederland is vorige week een stijging van het aantal doden te zien. Naar schatting van het CBS stierven toen totaal ruim 4300 mensen, ruim 1000 meer dan gemiddeld. Die stijging valt maar voor een deel te verklaren door de cijfers van het RIVM over het aantal coronadoden. KLM mag personeel met een tijdelijk contract toch ontslaan, zegt minister Koolmees. De regering trekt miljarden euro's uit om bedrijven te helpen door de coronacrisis heen te komen... op voorwaarde dat mensen met een tijdelijk contract niet ontslagen worden. KLM maakt ook gebruik van de steunregeling en ontslaat toch mensen... omdat het zo gaan om personeel dat wordt ingehuurd. Amsterdam gaat zondag de toegang tot parken beperken. De zijingangen worden gesloten en bezoekers worden gedoseerd toegelaten. Op de grachten geldt een vaarverbod en in de omgeving blijven sluizen dicht voor de pleziervaart. Het wordt waarschijnlijk mooi weer zondag en de gemeente wil voorkomen dat mensen net als twee weken geleden massaal naar buiten trekken. Burgemeester Halsema waarschuwt dat er een samenscholingsverbod geldt en dat de boete 390 euro is. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren vanochtend op bezoek bij het RIVM in Beeldhoven. Ze kregen een rondleiding van RIVM-baas Jaap van Dissel... en werden bijgepraat over de corona-epidemie en de maatregelen... om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook werd het koningspaar geïnformeerd over de werkwijze van het Outbreak Management Team... waarin deskundigen zitten die het kabinet en zorgprofessionals adviseren. Het weer nog. Vanuit het westen meer zon bij 8 tot 11 graden vanmiddag. Vannacht gaat het licht vriezen. Morgen is het droog en een mix van wolken en zon. Het wordt maximaal 15 graden. En zondag kan het 20 graden worden.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 Eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate. Oh. porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca empiezo con la your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy, been like I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. Voy a I a controlar.